Het kabinet denkt daarom dat eind dit jaar ruim 135.000 Oekraïners in Nederland wonen. De komst van zowel asielzoekers als Oekraïners maakt het voor het kabinet nog lastiger om voldoende onderdak te regelen. Premier Rutte zei eerder al dat hij deze zomer niet voor iedereen een slaapplek kan garanderen. Dit zijn zulke hoge aantallen. Eh, dat heeft, eh, je kunt niet uitsluiten dat dat ook weer leidt tot eh, mensen in een weiland. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is al bijna vol en er zijn nog steeds geen plannen om het aantal slaapplekken uit te breiden. De man van 21, die gisteren in Amerika werd opgepakt... omdat hij geheime documenten van de overheid zou hebben gelekt... stond vandaag al in de rechtbank. Correspondent Simone Tukker was erbij. Hier eh, bij ons werd hij eh, bij de rechtbank in Boston eh, naar binnen gebracht. Hij had een beige overal aan en hij was ook geboeid. Er mochten geen camera's mee naar binnen... maar ja, we horen wel van aanwezige pers... dat in ieder geval ook zijn familie in de rechtszaal aanwezig was. Zo zat zijn vader op de eerste rij. De man kreeg te horen dat hij wordt verdacht van het lekken en verspreiden van gevoelige militaire informatie. Hij werkte bij de luchtmachtbasis en had door toegang tot overheidsdocumenten. Het blijkt super simpel om het nieuwe systeem waarmee je met je mobiel in en uit kan checken in het OV te omzeilen. RTL Nieuws ontdekte dat je via een andere app die betaling kan omzeilen. Maar voor conducteurs ziet het er dan uit alsof je wel betaald hebt. Inchecken met je mobiel in het OV kan op sommige plekken al. En dit weekend is het zover. Dan gaat de marathon van Rotterdam van start voor de 42e keer. En zo'n 45.000 hardlopers kunnen niet wachten tot het zover is. Vandaag werden de startnummers opgehaald. Dus de wandelaars, de hardlopers, iedereen eh, komt vandaag uh, om te starten. Zonder het startnummer mag je natuurlijk niet starten. En krijg je natuurlijk ook je medaille niet op het eind. Ook deze twee hebben er zin in. Ik ben Sabrina en ik ga de 10 kilometer lopen. Ik ben Rachel, ik kom uit Rotterdam en ik ga zondag voor de hele marathon. De marathon is al jaren super populair en het is altijd ver van tevoren helemaal uitverkocht. Krijg je nog het weer? Vanavond en vannacht op de meeste plekken droog... en de temperatuur schommelt net boven het vriespunt. Morgen in het westen veel zon. In het oosten is er wat bewolkter en kan het ook gaan plensen. Dan een graad of 15. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB verkeer staat in de file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag...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 begin ik pas te leven The tears of joy for all the pleasure and the certainty we're surrounded by the comfort and protection of the highest power. nieuwe list. pas die saai zonder saaie stunten op de kid. Ik kan me vinden met de broskies.